Uur. Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Ondanks de waarschuwingen zijn een hoop sneeuwtoeristen naar Limburg gegaan. Veel mensen wilden wel een winterwandeling maken. Ook al had de gemeente Vaals opgeroepen om weg te blijven bij de heuvels daar. Ook deze mensen trokken de wandelschoenen aan. Ja, en nu lopen we terug naar de auto. Ja. Dus, eh, dus eh, het was, was lekker, lekker om te doen, was gezellig. Ja. Maar heel veel volk, heel druk. Er werden extra boa's ingezet om mensen op de bond te slingeren, vooral als ze fout geparkeerd hadden. Het werd ook massaal gedaan, want de accu's van de telefoons van sommige boa's waarmee ze de boetes registreren waren leeg. En ook het papier om boetes mee uit te schrijven waren op. Het is niet bekend hoeveel boetes er precies zijn uitgedeeld. De Indonesische kustwacht weet waar het neergestorte vliegtuig ligt. Ze zijn nu op weg naar de rampplek op zee. Het toestel stortte vanochtend onze tijd neer, een paar minuten na het opstijgen in Jakarta. Aan boord waren 62 mensen. Het is nog onduidelijk waardoor het vliegtuig ineens neerstortte. Ook de Britse Queen Elizabeth en heeft het coronavaccin gekregen, net als haar man Prins Philip. The Queen and the Duke of Edinburgh have received their coronavirus vaccinations. Er waren geen cameraploegen bij het moment dat ze de prik kregen. De Britse koningin is 94, haar man is 99. Inmiddels zijn ruim anderhalf miljoen Britten gevaccineerd tegen corona. En de dag van Hans uit de beeld kon niet stuk. Er stond ineens een presentatrice van RTV Utrecht voor de deur. Met een verrassing, ondanks de lockdown. Toch heeft het Afrika Museum in de buurt van Nijmegen... Ja? Speciaal voor u vandaag de deur open. Dat is toch wel <laughs> Ja. Hans is helemaal gek van Afrika, maar door corona kon hij er dit jaar geen reis maken. Dus werd het een hele leuke dag in dat Afrika Museum. Wat denk je vandaag te gaan zien? Ik wil alles zien, alles zien. Hans Werk wilde hem verrassen omdat hij ook sociaal contact mist nu vakanties niet doorgaan. Oh, dit had ik niet verwacht. Boven in Frans hadden bijna mogen. Ja, dat begrijp ik. Dat begrijp ik. Krijg je het weer nog. Vanavond en vannacht gaat het weer vriezen, maar het blijft wel droog. Morgen is het grijs, in het noorden kans op een bui.